vanochtend omkwam opzettelijk gecreëerd, zegt het KOPD. De politie achtervolgde een auto met twee mannen die bij Culemborg hadden getankt zonder dat ze hadden betaald. De verdachte botste daarna in volle vaart tegen een van de laatste auto's in de file. De twee verdachten raakten gewond. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak. In de Italiaanse plaats Pompeii is een deel van de antieke stadsmuur ingestort. De antieke muur begaf het na storm en zware regenval. Het is niet de eerste keer dat er in Pompei bouwwerken instorten. Het gebrek aan onderhoud is de Italiaanse regering op veel kritiek komen te staan. De Libris Geschiedenisprijs is dit jaar uitgereikt aan Jaap Scholten voor zijn boek Kameraad Baron. Volgens de jury is het een bijzonder hartstochtelijk en belangrijk werk. Kameraad Baron gaat over het verdwijnen van de aristocratie in Transylvanië. De prijs, waar 20.000 euro in is verbonden, werd uitgereikt tijdens de Nacht van de Geschiedenis in Amsterdam. In de Eredivisie heeft FC Utrecht na het vertrek van trainer Erwin Koeman meteen een forse nederlaag geleden. De club verloor thuis met 4-1 van Heerenveen. VVV heeft voor het eerst dit seizoen gewonnen. In Venlo werd RKC verslagen met 4-1. Excelsior verloor thuis met 2-0 van Heracles en ADO Den Haag won op eigen veld met 1-0 van NEC.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 Can't catch me, boy. I'm overseas at about 100 G for sure. Don't test me, boy. Don't test me, boy. Cause I rap with the best for sure my body, let the ocean have what's left of me But for now, forget about that Blow the whistle, baby, you the referee You put it down like New York City I never sleep Wild like Los Angeles i I, feel the Girl, it's international love It's international love I don't play football, but I down everywhere Everywhere everywhere. I don't play baseball, but I've hit a home run everywhere, everywhere. I've been to countries and cities I can't pronounce, and the places on the globe I ain't know existed. In Romania, she pulled me to the side i told me, "Pit, you can have me and my sister." In Lebanon, yeah, the women the bomb, and in Greece, you guessed it, the women they sweet. Been all around the world, but I ain't gon' lie, there's nothing like Miami's heat. You got it. visas, I ain't talking credit cards if you know what I mean. Here in Cuba, la cosa está dura, but the women get down if you know what I mean. In Colombia, the women got everything done, but they're some of the most beautiful women I've ever seen. In Brazil, they freaky with big old booties and they thongs, blue, yellow, and green. In LA, tengo la mexicana. In New York, tengo la boricua. Besito para todas las mujeres en Venezuela. Y en Miami, tengo cualquiera. You down like New York City. can't help but turn them hands, not getting dead. Dropping like flies around you. If I get your body close, not letting go. Hoping you're about to tell them other guys they can lose your number, you're done. They don't get another shot cause you're drunk. Like a TV show playing reruns. Every chance I get, I'ma turn you on. Girl, baby, you're the girl.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 Dat wil zeggen kwijtschelden. Volgens minister De Jager moet dat percentage flink omhoog. Hij wilde geen getallen noemen, maar het zou gaan om 50 tot 60 procent. Als de banken dat niet vrijwillig doen, zullen ze mogelijk worden gedwongen door Brussel. Uit een vertrouwelijk rapport van de Europese Commissie, het IMF en de ECB is gebleken dat Griekenland er nog slechter voor staat dan gedacht. Om een faillissement af te wenden zou tussen de 250 en 400...